9 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en zorg. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren... Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. De site van de Volkskrant is vanmiddag zo'n drie kwartier onbereikbaar geweest door een cyberaanval. Het Twitter-account Anonymous Crux zegt dat er een DDoS-aanval op de krant is uitgevoerd. Datzelfde Twitter-account claimde gisteren ook de DDoS-aanval op Ziggo. De cyberaanvallen van de afgelopen dagen op internetprovider Ziggo zijn een ernstige zaak, zei minister van de Steur vanmiddag, nog voor de aanval op de Volkskrant. Experts van het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie helpen Ziggo om zich beter te beschermen en nieuwe cyberaanvallen te voorkomen. De Grieken gaan op 20 september naar de stembus. Premier Tsipras treedt af om de weg vrij te maken voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft hij op een persconferentie gezegd die rechtstreeks werd uitgezonden op de Griekse televisie. Tsipras zou willen afrekenen met de linkervleugel in zijn partij die hem niet meer steunt... en een nieuw mandaat willen krijgen om de hervormingen door te voeren. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Giurgiu... in de play-offs van de Europa League met 3-2 verloren. AZ kwam al vroeg op een 2-0 voorsprong, maar gaf die nog voor de rust weg. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt in het binnenland. In het westen meer wolken. Morgen in het westen kans op een buitje. In de rest van het land droog en behoorlijk zonnig. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Alternative FM. Dat hier ook zo'n hele leuke clip bij. Eh, toen eh, was dat John Jacobson. De een of andere uh, gladde Amerikaan die ze toen hadden gevraagd van... wil je meedoen in de videoclip? Nou, dat vond John Jacobson wel wat. En zo geschiedde de Cosmic Carnival was dat. Met Sweet, niet Sweet Like Summer, maar met Kingmaker. Ehm, en de Cosmo Carnival, volgende week gaan zij een, uh, een beetje een festival organiseren. Once Upon a Time in the West. En daar zullen zij zelf ook eh, te horen zijn en te zien. En niet alleen dat. Ook de mannen van Alaska zijn daarbij. Dus het eh, kan een hele leuke festival worden. Goedenavond, meneer Van Dam. Ja, goedenavond. Want, want het, vakantie, daar ben je toch wel een beetje aan toe, geloof ik. ja, een beetje vakantie kan geen kwaad. Ja, is het zo erg? Want ik las net op de A9 is zijn er eh, wat eh, files ontstaan. Omdat er een eh, hond was ontsnapt of overgestoken of weet ik veel wat. Je hebt toevallig niet in die file gestaan, hè? Volgens mij stond hij de andere kant op. Want ja, dat maakt niet echt heel goed vast. Ja, nou ja, goed. Dus eh, ik, ik daar wel redelijk tuffend voorbij. Ja, goed. Jij, jij uh, moest eh, terug... Jij was op dat moment terug naar huis? Of, was dat ik was op dat moment onderweg naar huis, Ja, oké. dus het was uit de kant van, van Badhoevedorp richting de A2. Zo moet je het zien. Volgens mij stond het inderdaad van Amstelveen richting Amsterdam. Ja, bij de knooppunt Holendrecht. Want daar praten we dan altijd over. Eh, ja, ja, ja, ja, volgens mij wel. Ja, ja dat, dat stuk. Ehm, goed, ehm, dit, is, eh, dit is de laatste eh, dag. Ik neem aan dat je morgen uh, Famos a la España gaat vertrekken. Famos a la playa? Nee, Famos a la España. Ja, vorige week hebben we op. Dat was Manchester Beach, was dat. Ja, in Spanje ga ik ook weer terug naar de, naar de kust. Oké, okay, maar uh, the Beach was, Beach was toch wel een geslaagd verhaal van Dat was wel een, een mooi project, ja. Van uh, vijf eh, tot, uh, tot negen hebben wij ook nog even het woord gehad. vooral in even het laatste uur. Schaamteloos reclame. Schaamteloos lopen spammen. Ja. ja. dankzij Anders Sandberg. Die ook inmiddels wel zo langzamerhand halverwege Zuid-Frankrijk zit. Met het ene been in de auto en de andere moment ergens in Zuid-Frankrijk. Maar ik zag net wel een berenfoto weer voorbij komen. Met, ah. dus, dus wat dat gaat, helemaal goed. maar goed, ik neem aan dat een vakantie bij Marcus van Dam er wel een beetje in gaat. Ja. Ja, het, is wel meer eh, gewoon een familiebezoek. Maar eh, maakt niet uit. Het gaat vooral voor een verjaardagsbezoek eigenlijk die kant op. Ja, maar het is een week... Het is eh, stiekem wel een soort vakantie. Even een weekje, even een weekje geen werk. Lijkt mij een heel verstandig plan. Ehm, we gaan weer verder met, met over de, de, de, muziek. En wat, ja, wat zo leuk is, we hebben het over zomer. En hoe zoet die wel niet is. Nou, daar hebben ze bij North Sea hebben ze daar wat op bedacht. Eh, Oliver Price is de een. En jawel, Jeruzalem Lid is de andere. En dat hoor je dan ook meteen eraan af. En bovendien, hij zit in het non-stop systeem van CFM Zandvoort. Dus we gaan hem uitgebreid eh, een, een, eh, paar keer horen. En dus ook hier. Hier is Sweet Like Summer van North Sea. Your hand in mine, we're crossing lines. We got no destination, the sun in our face, and we don't need a plan. by the beat. No room for hesitation. One moment in time, one stirring twist of lime. A gentle breeze whispering trees. Our hearts in conversation. Jump into the ocean, dreaming in slow motion. die vind je dan nog wel eens eh, lekker om eens eh, weer eens terug te horen. En eh, deze is dat zeker X. Oftewel, de man daarachter, Marnix Dorenstein met Sense. En dat was eigenlijk een beetje het allereerste waar hij min of meer echt mee doorbrak in, in een bepaald circuit dan wel te verstaan. In Amsterdam en omstreken was hij al eh, redelijk bekend. Maar eh, zijn ehm, naam en faam als producer van Electropop uh, is bij deze dan wel degelijk gevestigd. Want die voorliefde klinkt duidelijk door in dit stukje muziek. Daarvoor Sweet Like Summer van ehm, niemand minder dan Jerusa. En zij is hier in april geweest. We hebben zelfs nog de uitzending waarin zij te horen was nog een keertje herhaald. En dat was op een dag dat ik mijn eh, lidmaatschap moest invullen voor een eh, clubje wat Adviesraad Sociaal Domein heet. Eh, want het, daar zit ik tegenwoordig ook in. Dus ik zit met mijn gok overal een beetje in eerlijk gezegd. Dus wat dat er gaat, gaat, het, wat dat, <laughs> gaat het helemaal goed komen. Ehm, dat, was, dat waren dus twee nummers achter elkaar. En wat vanavond betreft, nou, Aina zegt dat we dat niet vanavond moeten doen. snel kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet Sebastian Benjamin. En hij was eh, ook eerder eh, dit, eh, dit jaar te gast bij ons. En heeft ook een deel van zijn songs gespeeld. Ik geloof dat dat een beetje in het voorjaar is geweest. Wagon Train heet dat het nummer. Daarvoor Aina en niet vanavond. En zij was een van de, de mensen die aan het verhaal van Gitaarlem meedeed. En zij was ook eh, een van de dames in Lock Me Up, Free Girl, uh, mee heeft eh, gedaan. En toen zat zij onder meer met een andere opdrachtgever van mij. Want ja, ik heb meerdere petten in dit dorp. Ik ben freelance verslaggever, ik ben radiopresentator... ik ben lid van de adviesraad van het Sociaal Domein. En ik ben VVV-gids. En dat was nou precies ook degene die eh, de opdracht gaf. En dat was Lana Lemmers. Die zaten bij elkaar. Dat vond ik wel heel erg eh, geestig eh, dat dat gebeurde. Ehm, dat bracht de tijd alweer op zeven minuten voor half tien. Dus weer in een hoog tempo weer verder. En deze dame gaat ook komen met, met haar project. En dat is Southbound. En dat is ook nog niet zo lang geleden uitgebracht. In juni van, het, eh, van, de, van dit jaar heeft ze haar EP gepresenteerd in de kantine van Theater Walhalla. En dat nummer wat je nu beluistert is ook eh, de single die ze nu eh, min of meer naar voren schuift. En dat nummer dat heet Poisonous. Walking along the water, follow traces in the sand. The beads of passion, one so tempting, they're slipping right through my hands. I look up to the moon, still hoping for the promised land promised land. pictures, mazes of colors and despair. Fabiana Dammers een beetje volgt, zoals ik... die weet nu inmiddels dat zij ergens in Thailand eh, vakantie aan het uh, vieren is... en eh, de makaken op dit moment te eten geeft. maar ik geloof niet dat ze in Spanje makaken hebben. Dat zijn apen die, die je normaal gesproken in de apenheul tegen kan komen. Mag over niet? Nee, maar goed, ik vond het wel geestig. op Instagram werden er wat, wat foto's op, op het profiel van uh, Fabiana geplaatst. En eh, daarin eh, zag je dat, hoe de makaken gevoerd werden. Dus, dus wat dat gaat, een educatief reisje voor Fabiana Dammers. daarvoor was het Poisonous van Southbound. En die dame die komt hier op 17 september spelen. Zegt uh, eh, Graveltown jou nog wat, eh, Zeker. Ja, die, zijn, eh, die, zijn, hebben een, onlangs, nou, onlangs een tijdje terug een nieuwe single gemaakt. Of een singeltje uitgebracht. En dat is dit geworden, Driving Through the Rain. Nou, dat was wel een beetje toepasselijk de afgelopen dagen. Hoewel het zonnetje gelukkig nu weer schijnt. Dus het kan niet op de komende dagen. blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Well, the blue rain's falling down where no one will go. His house is empty now, and he puts the lights way down low. but he starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody likes to work to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away. Oh, off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through. bright shining to come by to him. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. Wetty boots, the lights way down low. Now Johnny ran away, oh off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh yes, he's driving through the rain. is blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny for a place where the folks would understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for a place where the folks will ever He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home. Well, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. ze dan ook wel, eh, wel merken. Eh, bovendien eh, is het, materiaal, het nieuwe materiaal onderweg. En ik geloof dat ze ook een presentatie gaan doen. Ik dacht allemaal in oktober. Dus dat is nog iets meer dan een maandje vooruit. En dan gaan ze daar wat aan doen. Ehm, je hoorde Sister Don't You Cry van Halfway Station, want daar hadden we het over. En daarvoor ook een band uit de omgeving van Rotterdam, namelijk Gravel Town en Driving Through the Rain. Ook daar eh, is het eh, wat dat betreft ook een beetje ons kind ons. Hè? Uh, Southbound komt er vandaan, dus wat dat er gaat is ook dat een leuke club om daarin rond te lopen. ja, die muzikanten die, die schijnen gewoon elkaar heel goed te kennen. Eh, een van eh, de mensen die, eh, die ik ooit heb ontmoet en hier ook is geweest bij Alternative FM is Susan Jane. Zij was ooit ja, ergens bij een huiskamerconcert in, een, ja, in een atelier ergens in de warme buurt van Amsterdam. Ja, je, je gelooft het niet, maar het is het wel degelijk. Eh, en eh, dat uh, deed ze samen met, met Linda Kreuze. En dit was een van de singles die ze had uitgebracht van het album... Wat ze, wat ze ook eerder heeft uitgebracht. Die is One Soul van Susan Jane dus. No matter where I go ook dit valt onder het kopje electro. En ook dit eh, is al een tijdje uit. Fenneke Schouten heet zij. En zij brengt haar nummers uit onder Fan. Eh, het nummer dat heet Anger. Ik, volgens mij heb ik dit eh, gespot dankzij Elma Plaisier. Maar dat, wil ik, daar wil ik vanaf zijn. Maar het, het, het, klinkt in ieder geval heel erg fijn om naar te luisteren. Dus wat dat gaat, helemaal oké okay dus. wat vind jij ervan, van dit, Marcus? Ja, ik vind dat je vanavond een lekkere playlist hebt. Ja, nou ja, goed. Eh, ik, ik, doe het een beetje van... wat hebben we nou niet zo eh, veel gedraaid? Dan eh, ga ik toch wel eventjes... Nou, en dan kom ik tot deze conclusie een beetje. Dus dan moet je weer... Ja, als je niet zoveel gedraaide nummers zoekt. Ik ben nog steeds onwijs fan van Lieve Bertha, hè? Ja, <laughs> daar komen we alleen nu niet vanavond meer aan toe. Dus, dus die, oh. gaan we, die gaan we nog wel een keer draaien, denk ik. Maar wanneer, dat moet ik dan nog eventjes, in, eventjes bekijken. dus wat dat er gaat Moeten we hem even parkeren, eh, Marcus? Ja, zit ik hier als technicus een beetje duimpjes te draaien. Ja, ja. nou ja, goed. Eh, over twee weken dan eh, mag je weer. Als alles goed gaat. En als Johan wil reageren, dan moet het allemaal wel een beetje... <laughs> moet het goed gaan komen. Misschien zit hij ook al even ah, Ik weet niet of hij toevallig zit te luisteren. Of, of dat, nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, van de week kreeg ik ook weer een berichtje van hem. Dus van eh, jij bent ergens uitgenodigd bij een kantelcafé. Nou, eh, eh, dus ik krijg ineens van, van Johan uh, naartoe? Nou, weet ik niet. Ik denk het niet. Het, het zit in Almere, dus, dus ja, ik moet ook een beetje denken om de tijd. Dus, <laughs> dus wat dat gaat is dat nog niks zeker. Maar er is ook helemaal niks zeker in het leven. Eh, geldt ook voor, de, eh, voor deze jongens. Loke en Inconsolable. En dat was voor, voor Menno Timmerman de aanleiding om die jongens eh, een klein contractje aan te bieden. Dat was heel goed bedacht. En een goede set natuurlijk ook geweest. En ze komen ook uit de buurt van Rotterdam. En ze hebben ook vorig jaar geloof ik gestaan op een heel mooi festival. Dat heette Schip Pop. on your side against all my flaws. And so I try. I duizend verhalen uit mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie jaar achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hart je Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt. Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar daar klink ik als muziek. Want je heuvelig mooi, dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp had je verkocht. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Als de zon het van de maan verliest, de Voorstraat voor de nacht ontwaakt blijft een heel mooie eh, eh, song uitgevoerd door Jan van Piekeren, Lars Hurks, Hans Boosman en Johan Fransen. En dat zijn de drie, vier jongens die 3 september dus hier moeten gaan komen. Als eh, onze vriend Johan ook nog zo vriendelijk wil zijn om het setlichtje aan Marcus te willen geven. Want ja, daar is het wachten natuurlijk op. Um, nog even heel snel eh, deze nog maar even doen. Want uh, dat blijft ook altijd heel erg leuk. Ubrich en Uniform Child. You say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young. You say you als je nog even een beetje een kort plaatje zou kunnen draaien. Maar, uh, Marcus, eh, wij kunnen niet zeggen tot, volgende, week. Want eh, volgende week ben je er niet. Nee, dus, dan, dan zit we dat, dan zit ik een beetje in een beetje. Maar goed, dat, dat is niet zo'n drama hoor. Misschien kan ik wel luisteren. Wat zit? Nou ja, dan hoor je het dus ook van de andere kant, denk ik eerlijk gezegd. Bleu Noir, daar sluiten we mee af. Marcus, Fijne vakantie, vriend. Ja, dank je. En juist eh, fijne uitzending.